Ze willen meer loon en betere roosters, maar het lukt niet om daar goede afspraken over te maken. Door de acties rijden er volgende week woensdag waarschijnlijk geen NS-treinen in het noorden. De dagen daarna zijn ook andere regio's aan de beurt. De festivalbaas van Dance Valley wordt beschuldigd van verkrachting. Een Spaanse vrouw zegt dat ze in april door hem is verkracht nadat ze hem had ontmoet in een bar. Hij is toen door de Spaanse politie opgepakt, maar is inmiddels weer vrij en in Nederland. De festivalbaas ontkent dat hij de vrouw heeft verkracht. Een student moet in Saoedi-Arabië 34 jaar de cel in voor haar gedrag op Twitter. Dat meldt de Britse krant The Guardian. De moeder van twee kinderen werd eind 2020 opgepakt toen ze op vakantie was in haar geboorteland. Ze volgde op Twitter wat activisten en retweette berichten waarin werd opgeroepen om politieke gevangenen vrij te laten. En wie weet nog hoe je oldtimers moet fixen. In die oude autobusiness zijn er veel te weinig handen om de klassiekers een beetje te onderhouden. Maar gelukkig zijn daar Tom en Renk van 21 die wel van die wagens houden. Je voelt de weg, je voelt het sturen, je, je, je hoort het kraken, dat hoort er ook een beetje bij. En eh, een oude auto is gewoon genieten om mee te rijden. De tweeling uit Meerkerk in Utrecht sleutelt al sinds hun veertiende aan dit type auto. En daar gebruiken ze de nieuwste technieken voor. Daarbij horen soms eh, ja, nieuwe, dat je nieuwe dingen moet produceren. En zeker met technologie van tegenwoordig als een 3D-printer is dat ook heel makkelijk voor ons gemaakt. En met die nieuwe snufjes proberen ze de oldtimers meteen een stukje milieuvriendelijker te maken. Het weer bewolkt, af en toe een flinke bui, graadje op 24 vandaag. Vanavond volgden vanuit het zuiden opklaringen. Morgen weer wat zon, smiddags nog kans op een buitje en opnieuw zo'n 24 graden.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 I can get lonely. Every time I think about the highs. Yeah, mess me around. And now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end. for you foolish, foolish. I 9 is Zon, Zee, Zandvoort Paris.